Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet komt met extra maatregelen om het lerarentekort aan te pakken. Geen geld, maar onderwijsminister Slop en Van Engelshoven willen dat er beter wordt bekeken of docenten die minder werken of niet meer in het onderwijs kunnen worden ingezet. Ze willen zo de komende twee jaar duizend extra leraren voor de klas krijgen. De Amerikaanse senator John McCain laat zich niet langer behandelen voor hersenkanker. Dat heeft de familie van de 81-jarige oud-presidentskandidaat bekendgemaakt. Vorig jaar maakte McCain bekend dat hij lijdt aan een agressieve vorm van hersenkanker. Volgens zijn familie is er geen kans meer op genezing. McCain was tientallen jaren een gezaghebbende senator... vooral op het gebied van buitenlandse politiek en defensie. In 2008 verloor hij de presidentsverkiezingen van Barack Obama. Reisorganisatie Thomas Cook heeft ruim 300 vakantiegangers geëvacueerd... uit een hotel in de Egyptische badplaats Hurghada. Onder de toeristen zijn ook tien Nederlanders... Eerder deze week is in het hotel een Brits echtpaar overleden. Waardoor is nog onduidelijk. In de dagen voor hun overlijden waren er meer hotelgasten ziek dan normaal. En daardoor waren er twijfels ontstaan over de veiligheid in het vijfsterrenhotel... en heeft de reisorganisatie het zekere voor het onzekere genomen. Attractiepark De Efteling mag uitbreiden, maar wel onder strikte voorwaarden. Dat staat in een ontwerpbestemmingsplan van de gemeente Loon op Zand... Het park trekt op dit moment ruim 5 miljoen bezoekers per jaar... maar wil graag groeien naar 7 miljoen bezoekers in 2030. Daarvoor wil het park 8 hectare groter worden. De gemeente heeft na reacties van buurtbewoners het bestemmingsplan aangepast. Zo is er bijvoorbeeld een maximale bouwhoogte voor attracties ingesteld. De gemeenteraad beslist volgende maand definitief over het uitbreidingsplan. Het weer vanavond verspreidt over het land buien... waarin korte tijd veel regen uit kan vallen. Soms met onweer, het is 17 tot 20 graden.